Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een week na de overstromingen worden in Duitsland nog 150 mensen vermist. zoeken naar doden en vermisten gaat nog steeds door, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. Maar langzaam, want de puinhoop in het overstromingsgebied is enorm. Toen ik er was, zag ik een brug bijvoorbeeld waar echt een enorme soort vuilnisbelt van, van, van bomen en auto's en alle puin zo tegenaan was opgehoopt. En ja, daar, door dat soort bergen moeten ze heen. Inmiddels zijn bijna 170 lichamen gevonden. Van sommige is nog niet duidelijk wie het zijn. Er dreigt een tekort aan bloed in ziekenhuizen. Volgens de bloedbank is er meer nodig dan de afgelopen maanden... omdat ziekenhuizen extra operaties uitvoeren. Donoren worden daarom vaker opgeroepen om bloed te geven. Op dit moment hebben we ongeveer nou, 16.000 bloed- en plasmadonors per week nodig. Eh, en we zien dat de opkomst daar wat daalt. Dus daarom, eh, daarom de extra oproep. De bloedbank ziet dat minder mensen langskomen omdat ze bijvoorbeeld op vakantie zijn of coronaklachten hebben. Er worden minder auto's gestolen. Afgelopen half jaar lag het aantal diefstallen 20% lager dan de eerste helft van vorig jaar. Er werden vooral minder bedrijfsbusjes gestolen. SUV's worden juist vaker gestolen, net als Mazda's en Nissans. En Kelly en Dennis in Wil bij Doetinchem kunnen niet meer rustig in de tuin zitten. Naast hun huis staat een outdoorcentrum waar ladingen groepen op afkomen voor een potje paintball of airsoft. Dus moeten ze vaak dekking zoeken. We hebben flinke schade hebben al opgelopen. Auto's worden geraakt, de kast van mijn moeder wordt geraakt, dat is een erfenisje. En, eh, ja, dat is helemaal besmeurd met verf, gaat er ook niet meer af, vertrekt erin. En uh, wij worden geraakt. Het is, eh, het is een hel. Ook kreeg Dennis laatst een kogel in zijn gezicht. Het outdoorcentrum zegt dat ze al een hoop maatregelen hebben genomen... Zoals het verhogen van de netten en het aanpassen van het speelveld. Maar Kelly en Dennis vinden het niet genoeg. De gemeente gaat binnenkort met het outdoorcentrum en het stel om de tafel om te kijken hoe ze de boel kunnen oplossen. Het weer de dag begint vooral in het noorden Vanmiddag meer zon en gaat op 23. Morgen precies andersom. Eerst lekker zomers, daarna kans op buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB files die staan veroorzaken niet zoveel vertraging.